Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Oekraïne stemt in met het plan dat er in de oorlog met Rusland 30 dagen geen wederzijdse aanvallen meer worden uitgevoerd op de energiesector. Dat heeft president Zelensky gezegd in een eerste reactie op de afspraken die de presidenten Trump en Poetin vanmiddag telefonisch hebben gemaakt. De eis van Poetin dat het Westen alle militaire steun aan Oekraïne moet stoppen is volgens Zelensky alleen bedoeld om Oekraïne te verzwakken. De helft van de mensen die in de buurt van chemiebedrijf 3M bij Antwerpen woont... heeft te veel PFAS in het bloed. De afgelopen jaren liet het Vlaamse ministerie van Volksgezondheid... het bloed van 8000 inwoners onderzoeken. Bij ouderen, mannen en mensen die al lang bij de fabriek wonen... werden hogere PFAS-waarden gemeten. Enkele jaren geleden ontstond grote onrust in België en het nabijgelegen Zeeland. Toen bleek dat 3M grote hoeveelheden PFAS in de Schelde loosde. In België werd toen een bevolkingsonderzoek gestart. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt... gaat een beruchte hondenfokker uit het Brabantse Eersel 20 maanden de cel in. Tegen zijn ex-vriendin is 15 maanden geëist. Een deel van die straffen is voorwaardelijk. Ook zou het tweetal nooit meer dieren mogen houden. Het OM vindt dat ze honderden dieren hebben verwaarloosd. Uit controles van de NVWA bleek dat de honden in een te kleine en vieze hokken zaten. Ook kregen ze geen schoon drinkwater. Uiteindelijk werden alle dieren in beslag genomen en is het bedrijf gesloten. De hondenfokker zelf vindt dat zijn bedrijf in orde was. Rond deze tijd keren de astronauten terug op aarde... die negen maanden in ruimtestation ISS verbleven. Het tweetal zou eigenlijk maar een week in het ruimtestation zijn... maar door een probleem met hun raket zaten ze sinds juni vast in de ruimte. De SpaceX-capsule vertrok vanmorgen bij het ISS... en komt rond deze tijd dus neer in Florida.